Op het CDA-congres stemde aan het einde van de middag ruim twee derde van de ruim 4000 aanwezigen voor... Dinsdag geeft de CDA-fractie een definitief oordeel. De Kamerleden Ferrier en Koppian, die tegen de samenwerking zijn... willen nog niet vooruitlopen op hun eindoordeel. Ze wezen er allebei op dat een substantieel deel van de CDA-leden tegenstemde. In Duitsland wordt dit weekend de 20ste verjaardag van de hereniging gevierd. De centrale viering is in de deelstaat Bremen... omdat die momenteel voorzitter is van de Bondsraad, het hogerhuis van het Duitse parlement. Er zijn honderdduizenden mensen in Bremen om de feestelijkheden bij te wonen. Vandaag waren er in de stad ook duizenden linkse betogers op de been... die leuzen riepen tegen het kapitalisme. In de hoofdstad Berlijn stonden het parlement en de regering stil... bij de hereniging van de stad na de val van de muur. Beoogd premier Rutte zegt dat zijn kabinet zich niet arrogant zal opstellen. Om meerderheden te krijgen moet het kabinet volgens hem niet alleen de hand uitsteken naar de PVV... maar ook naar bijvoorbeeld de PvdA en GroenLinks... Vanwege de minderheidspositie van het kabinet heeft Rutte er ook voor gekozen het CDA net zoveel ministersposten te geven als de VVD. Rutte hoopt dat het kabinet voor de herfstvakantie op het bordes staat. Op Schiphol is aan het begin van de avond een vliegtuig met 167 passagiers bij de landing van de baan geraakt. Er zijn geen gewonden. De Boeing 737-400 van chartermaatschappij Corendon kwam uit Turkije. Het neuswiel staat 4 meter buiten de landingsbaan in het gras. Volgens Corendon speelde het slechte weer een rol en stond er veel water op de baan. Het weer, eerst nog regen in het noordoosten en oosten. In de loop van de nacht klaart het op. Morgen vrij zonnig en droog.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 DJ Malzo in the mix. Only on Transport FM and ZFM. Radio in het Zand. is ZFM Zandvoort. It's Nightwalk. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo. Global House Vibes with DJ Malzo. In the mix with Nightwalk. Nightwalk. Nightwalk. Nightwalk. Nightwalk. Nightwalk. Hi, darling. The kids say they love you. Hey, baby. Is everything fine with you? Please forgive me, but I'm trying not to cry. Oh, I've had a million different offers on the maandagochtend is moeilijk bekijken. We zijn beland in de tweede uur van de Nightwalk. En dat betekent tot aan 1 uur niemand minder dan onze eigen resident DJ Een Uur lang live in de mix met zijn Global House Vibes. Hetzelfde programma heeft hij ook op eh, Dance for the Vet. Met als opening de Raw Band Clouds Across the Moon. Dat nu hier op CFM Zandvoort en natuurlijk op Dance for the Vet. DJ Mauzo, tot aan 1 uur in de mix op de radio. zomerse klanken. DJ Mauzo in de mix tot een 1 uur hier in de Nightwalk. DJ Mauzo met zijn Global House Vibes. Global House Vibes with DJ Mauzo. Nightwalk. It's real tight. Temperature is rising, feel it tonight. Heart is wearing Prada skirts, real tight. Temperature is rising, feel it tonight. Heart is wearing Prada skirts, real tight. Temperature is rising, feel it, feel it, feel it. beste van dance in de mix op de radio. Ik weet het niet hoor, maar volgens mij is de microfoon een beetje overleden. Ik vind hem een beetje broer klinken of mijn koptelefoon is overleden. Kies maar nou zo nog een klein half uurtje hier op CFM Zandvoort en natuurlijk op Dance voor de Web. provide a state of mind. music was something you could not see on TV. When electronic music was something so underground it never saw the light of day. When it was deep, when it was raw. Well, I'll let you in on a secret. Today's the day we take it deep again. Just some blow your mind state of music. Back to when it was more than a sound, more than a fashion statement, more than a cool thing to be doing Back when, if you didn't know the dance of the week, we could not care less. This is a middle finger to all the people that feed the hype, all the people that feed off the hype. This hype is the other way around. This is electronic drugs. Nevada state of mind. Santa Luna, con Madalena en cabello. leuke dingen komt af weer een einde. We horen het afgelopen uur niemand dan onze eigen resident DJ Mauzo. Een uur lang live in de mix met zijn Global House Vibes. Gelijknamig programma heeft hij eh, op eh, Dance for the Fam. Ik meen op de donderdag en ook af en toe geloof ik op de zondagavond. CFM Zandvoort, dit was de Nightwalk. Ik wens je nog een hele fijne zondagochtend. Doet voorzichtig, doet veilig, doet rustig. En wij spreken elkaar volgende week zaterdag weer vanaf 11 uur... live hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Graag tot een andere keer. Hoi.